terwijl het totale aantal derde klassers juist is gestegen. Voorzitter Rozenmuller van de VO-raad, de belangenorganisatie van het voortgezet onderwijs, zegt dat de trend al langer gaande is. Hij vindt dat theorie en praktijkonderwijs beter moeten worden gecombineerd. Volgens Rozenmuller is er in de toekomst veel behoefte aan beroepskrachten en hebben VMBO'ers een gouden toekomst als er een goede aansluiting is op het MBO. Door de krapte op de huizenmarkt is de verkoop afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren gedaald. Volgens makelaarsvereniging NVM is het steeds moeilijker voor starters om een geschikte woning te vinden. Er stonden 60.000 huizen te koop. In dezelfde periode in 2012 waren dat er bijna drie keer zoveel. De NVM pleit ervoor dat er meer woningen worden gebouwd. Een Belgische machinist heeft zijn trein deze week twee keer bewust te, te laat laten aankomen. De man wil overstappen naar een ander bedrijf, maar heeft een opzichttermijn van een jaar. Door zich te misdragen hoopt hij dat hij wordt ontslagen, zodat hij eerder naar de concurrent kan. Passagiers hebben door zijn protestacties op twee ritjes in totaal ruim 50 minuten vertraging opgelopen. De Belgische spoorwegen noemen de actie van de man onverantwoord, maar ze ontslaan hem vooralsnog niet. Vlinders bestonden al voordat er bloemen waren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Utrecht ontdekt. De oudste fossiele resten van vlinders zijn 70 miljoen jaar ouder dan de oudste fossielen van bloeiende planten. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van bloeiende planten en bestuivende insecten gelijk opging. Het voedsel van vlinders moet hebben bestaan uit niet bloeiende planten, denken de onderzoekers. Het weer plaatselijk dichte mist, verder grijs en nu en dan motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Ook morgen bewolkt en grijs met kans op regen en het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad is nog steeds niet voorbij. Er zijn nog 12 files over. Dit zijn de files die nog wat meer vertraging geven. De A2 Utrecht Den Bos. Daar is, nee, Utrecht Amsterdam. Tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht een kwartier vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken dicht. En naar Den Bosch was ook een ongeluk. Eh, bij Saltbommel. Dat is wel van de weg af. Het rijdt er nog langzaam, maar niet lang meer. De A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Rijn Rijndijk een kwartier vertraging. Bij het Ketelplein nog eens 5 kilometer. En vervolgens tot aan knopen Benelux een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Het is verstandig om bij Den Haag de A4 te verruilen voor de A13. Want die is filevrij. Op de A6 Lelystad Muiden is een ongeluk gebeurd bij Almere Stad. Dat kost je nu zo'n 40 minuten extra. Je moet daar via de op- en de afrit langs. Op de A27 Breda-Utrecht tussen de brug Gorkum en Lexmond nog langzaam rijden.